Ik op mijn duif een plakje, dan is alles weer oké. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duil een platje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog, mijn hok is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een aap op mijn vogels, mijn dochters zijn buitengewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier keren ze stuk voor stuk weer op het plat. Dan is leef ik en heb ik vertier. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké dan voel ik eh, me eh, als een koning. Want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning. Want mijn duiven brengen vrede. Moeder de vrouw zegt, jij koestert je duiven alsof het je kinderen zijn. Dan zeg ik, schatje, jij koestert je plantjes, dat vind je toch ook wonderfijn. Ach, je hebt gelijk, zegt ze, laat me maar praten. Ik weet het zo goed, beste man. Als je geen kinderen hebt, zoek je wat anders, waaraan je jezelf geven kan. Zit ik op mijn duivenbladje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede.